wil opheldering van de aannemer over mogelijke uitbuiting... Tientallen Poolse en Portugese werknemers zouden volgens Dagblad de Limburger te veel betalen voor onderdak in slooppanden. Als er inderdaad sprake is van uitbuiting wil de stuurgroep dat er snel een einde aan wordt gemaakt. De hoofdaannemer zegt op loonstrookjes geen misstanden te hebben gevonden, maar zal de klachten bekijken. De provincie Limburg heeft een onderzoek aangekondigd. De regering van Egypte waarschuwt aanhangers van de afgezette president Morsi... dat ze zich morgen rustig moeten houden. Morgen is er een nationale herdenking en zowel aanhangers als tegenstanders van Morsi hebben grote protesten aangekondigd. De regering waarschuwt mensen de herdenkingsceremonie niet te verstoren. Bij snelwegen, in steden en bij belangrijke gebouwen is extra beveiliging ingesteld. In Den Haag hebben meer dan 300 mensen meegelopen in een protestmars... om solidariteit te betuigen met de opgepakte bemanning van het Greenpeace-schip Arctic Sunrise... Vorige maand werden 30 bemanningsleden, onder wie twee Nederlanders... opgepakt bij een protestactie tegen oliewinning in het Noordpoolgebied. Ze zitten vast in Rusland. De gemeente Groningen heeft een poolcentrum in de stad per direct voor drie maanden gesloten. Directe aanleiding is een vechtpartij afgelopen week... tussen Marokkaanse jongeren en leden van motorclub Satudara. Of er gewonden zijn gevallen is niet bekendgemaakt. Ook is niet duidelijk waarom ze met elkaar op de vuist gingen. Vissers in Lampedusa weerspreken dat ze bootvluchtelingen in nood aan hun lot hebben overgelaten. In Italiaanse media zeggen ze dat juist de kustwacht de drenkelingen negeerde. Meer dan 110 vluchtelingen verdronken toen hun boot donderdag kapseisde. Zo'n 200 mensen worden nog vermist. Het weer vanavond en vannacht droog, morgenochtend lokaal mist. Later af en toe zon, het blijft droog en het wordt een graad of 16.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 23e jaargang, aflevering 38. En vandaag weer 20 september van 2013. Bij stijgers en dalers ziet de lijst er hetzelfde uit als vorige week. 16 stijgers, 2 zittenblijvers, 19 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Deze week werden die ingehaald door Avril Lavigne, Here's to Never Growing Up, Def Punk en Pharrell Get Lucky. William Justin Bieber, hashtag Dead Power, ook deze week niet gehaald. 14 weken lang stonden zij in de lijst. Taylor Swift, Ed Sheeran, Everything Has Changed. 10 plaatsen winst pakken zij deze week en daarmee de snelste stijger. De snelste daler die is een ander van Daxas, It's You. En It's You die zak 13 plaatsen. Langs genoteerde plaat vinden we onderaan de lijst. En die andere vinden we op nummer 31 zometeen. Beide staan 17 weken in de lijst. Lana Del Rey, Young and Beautiful. En die andere is van Train en die heet Mermaid. De ene die we onderaan de lijst vinden, die is van Lana Del Rey, Young and Beautiful. Die zakt in de 17e week van 35 naar 40. Bastille met Laura Palmer, 14 weken in de lijst, zakt het van 33 naar 39 en 38.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 Haar ene laatste hit heet eh, Young and Beautiful... en die andere die nog voorbij gaat komen, dat is Summertime Sadness... Vijf weken geleden kwam Diepla binnen. En deze Lana Del Rey Young and Beautiful is dus de langsgenoteerde. Een Eén van de twee langsgenoteerden met 17 weken zakt vijf plaatsen naar de laatste plek. Bastille met Laura Palmer vinden we op 39 en 38 Counting Stars. dat is een liedje van de Amerikaanse pop band The One Republic. Dat alles van hun derde studioalbum Inheems. Het nummer werd geschreven door de liedzanger zelf Ryan Hader. En geproduceerd door eh, Tader met wat hulp van eh, Noel Cantanella. Dit nummer vinden we al in top 10 in 9 landen. En zelfs een top 5 notering in Australië, Duitsland, Ierland, Nieuw-Zeeland en Schotland. En ook heeft de plaat al gepiekt op nummer 32 op de Amerikaanse Billboard Hot 100... en op nummer 2 op de Britse single chart. De bijbehorende videoclip van het liedje die is ook eindelijk te zien. Geregisseerd door James Lees... En dan zien we de band in een kelder onder een eh, kerkelijke gemeente rondrennen.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 Rudimental, Ira. Waiting All Night. 13 weken geleden kwamen zij binnen in de lijst. En deze week zakken zij drie plaatsen. 34 vorige week, 37 deze week. de nieuwe van The One Republic. Counting Stars kwam nieuw in op 38. 36 Major Lazer Busted Single, Watch Out For This. In de 16e week zakken zij vier plaatsen naar 36. En helaas voor Coldplay was een nieuwe single een dag voor de release al online te beluisteren de nieuwe single die lag op 6 september echt in de verkoop. Maar op 5 september stond hij dus al op internet. Chris Martin en Co. Die mochten voor de film The Hunger Games Catching Fire de soundtrack gaan maken. Deze film die maakt deel uit van een uh, triologie. En die is vanaf 20 november dit jaar te zien in de bioscopen. Het nummer dat Coldplay voor de soundtrack maakte, dat heet Atlas. Het komt helaas niet op een eh, eigen album te staan. Maar gelukkig komt de plaat dus wel uit als officiële single... en kunnen we er toch van gaan genieten in de Euro Breakdown. Chris Martin en zijn mannen. Some saw the smoke. Some heard the gun. Some bad dus de eh, soundtrack voor de film The Hunger Games Catching Fire. En Albert Jan was net in de studio en die zei... ja, er staan geen leuke platen meer in voor de zaterdagmiddag. Toen liet ik hem alvast deze horen voor de grap. Grote kans dat deze dus zaterdagmiddag ook voorbij gaat komen. Coldplay en Atlas. De nummer 32 kwam vorige week binnen op 38. De nieuwe single van Lady Gaga heet Applaus. De tweede week zes plaatsen omhoog naar 32. I stand here waiting Crazy how that shipwreck meant my ship was coming in. We talked till the sun went down, love on the future Sound. My treasure map was on your skin.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 Een tijd voor ons om dan maar eens achterom te gaan kijken. Lana Del Rey, Young and Beautiful. 17 weken in de lijst, zak van 35 naar 40. Van 33 zakken naar 39 in de 14e week. Bastilles met eh, Laura Palmer. The One Republic, Counting the Stars. Nieuw binnen op nummer 38. Eh, 37 is voor Rudimental, Ellie Ira, Waiting All Night. Zak drie plaatsen in de 13e week. En vier plaatsen verlies in de 16e week voor Major Lazer, Busty Single en Watch Out For This. De nieuwe single van Coldplay heet Atlas, komt deze week binnen op 35. En het zijn drie plaatsen verlies in de 14e week voor Chris Mellinghack. So Good To Me zakt naar 34. Major Lazer en hun uh, eh, Butt, de zevende week alweer zakkend van 27 naar 33. La Novoré en Applaus in de tweede week omhoog van 38 naar 32. Train met Mermaid staat ondertussen 17 weken in de lijst. Vorige week nog 26, deze week terug te vinden op 31. En als iemand het eh, momentum op dit moment wel te pakken hebt, dan is het Miley Cyrus. De zangeres die breekt momenteel record op record... met haar nieuwe videoclip Wrecking Ball. Eerder deze maand verpletterde ze al het record van best bekeken YouTube-video... in de eerste 24 uur. Ze behaalde 19,3 miljoen views... en stootte daarmee de One Direction van 12,3 miljoen views... voor Best Song Ever van de troon nu heeft ze nog een opmerkelijk record verbroken. Namelijk de YouTube-video die als snelste 100 miljoen views haalde. Dus verslaat hij niemand minder dan eh, zichzelf. Dat was namelijk de eh, vorige clip Weekend Stap die de lijst hiervoor topte. Bizar is dat die clip de mijlpaal bereikt in 37 eh, uur. Terwijl nou, Wrecking Ball dit voor elkaar heeft gekregen in 6 dagen. Minder dan 1 week tijd dus om 100 miljoen views te behalen of dat nou echt is omdat dat nummer van Miley Cyrus zo goed is... of omdat ze toch wel in een eh, genante pose op een bal zit tijdens de videoclip. Dat is de vraag. Maar het werkt wel. Want ze komt deze week binnen in de lijst van Europa naar binnen komen. Dat doet ze op uh, nummertje 30. We called, we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell of Betrouwbaar, maar wel origineel. week kwam hij ermee binnen op nummer 36. En deze week gaat hij 7 plaatsen omhoog naar 29. En daarvoor die eh, hoogste binnenkomen. De laatste en de hoogste Miley Cyrus en eh, haar Wrecking Ball. Gaan we langzaamaan uh, verder omhoog. Vinden wij op 28 Emily Sandé. Read All About It Part 3. Die zakt 4 plaatsen in de 15e week.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 In de dertiende week blijft hij zitten op nummer 22. En ik heb het over Bruno Mars. Brengt ons weer op een mooi punt om weer eens achterom te gaan kijken naar wat we dan gehad hebben. Miley Cyrus en haar Racket Ball komen nieuw binnen op nummertje 30. Een zeven plaatsen winst in de tweede week voor John Legend. Made Love gaat naar 29. Emily Sandé, Read All About It, part 3, 15 weken in de lijst. Vorige week 24, deze week terug te vinden op 28. Stromae en uh, Papa Ote, 3 weken in de lijst. Vorige week 29, deze week 27. Rihanna, David Guetta, Right Now. 14 weken geleden kwamen die de lijst binnen. Vorige week nog terug te vinden op 18, deze week op 26. Nummer 25, The One Republic, If I Lose Myself. 14 weken in de lijst, 19 vorige week, deze week 25. Jason Russo samen met 2 Chain en Talk Dirty. Vorige week binnen op 30, deze week al omhoog naar 24. Calvin Harris, Ellie Golding, I Need Your Love. 15 weken in de lijst, zak 3 plaatsen naar 23. Bruno Mars, Trash in de 13e week blijven zitten op nummertje 22. Jake Miller, A Million Lives, 15 weken in de lijst. Vorige week 16, deze week 5 plaatsen lager op nummer 21 brengt ons halverwege de lijst. Halverwege de lijst staat ook nummertje 20 natuurlijk. Katy Perry en Roar. Drie weken geleden kwam zij binnen op eh, nou, nummer 35 geloof ik. Toen eh, omhoog naar 28. En deze week zelfs verder omhoog naar eh, nummer 20. Countdown. The Countdown of the Continent.